Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Vier mensen zijn Heerlen en Geleen omdat ze minderjarige meisjes de prostitutie inbrachten. De meisjes zijn rond de 15. Of ze echt gedwongen werden is niet duidelijk. De verdachten, twee mannen en twee vrouwen, stonden klanten te woord, zorgden voor advertenties en werkruimte en leidden de, de klanten naar de meisjes. De Limburgse politie pakte ook een klant op. De minimumleeftijd voor prostitutie is nu 18 jaar. Minister Opstelten wil daar 21 van maken. Supermarkten gaan hun voedselleveranciers veel strenger controleren. Er komen onaangekondigde controles en supermarkten gaan onderling informatie over leveranciers uitwisselen. Ook komt er een zwarte lijst. Als leveranciers er met de pet naar gooien, dan stoppen supermarkten met het afnemen van hun producten. Met name de huismerken worden scherper in de gaten gehouden, want daarin hebben de supermarkten meer verantwoordelijkheid dan bij de aanmerken. De brancheorganisatie vindt strenger optreden nodig omdat recente schandalen en incidenten het vertrouwen van de consument hebben aangetast. De laatste jaren ging het mis met onder meer paardenvlees, zalm en eieren. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw zware gevechten uitgebroken tussen het leger en separatistische opstandelingen. Daarin zetten militairen zwaar materieel in, waaronder tanks en artillerie, zegt het leger. De gevechten bij de stad Slavjansk volgen kort na een voorstel van de Oekraïense president Poroshenko voor een staakt het vuren. Zo'n wapenstilstand zou een eerste stap moeten zijn op weg naar vrede, maar de pro-Russische separatisten lijken er niets van te willen weten. Turkije laat 230 legerofficieren vrij. Dat gebeurde op last van een rechtbank. De militairen werden twee jaar geleden veroordeeld omdat ze verplant zouden zijn om het kabinet van premier Erdogan omver te werpen. Gisteren oordeelde het constitutionele hof dat de militairen geen eerlijk proces hebben gehad. Het is nooit vastgesteld of de samenzwering die de codenaam Sloophamer kreeg echt heeft bestaan. Het weer bewolkt in een enkele bui, mogelijk wat zon en 16 tot 20 graden. Ook morgen bewolkt, geleidelijk meer zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Eembrugge, 7 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noodorp en Zoetermeer, 6.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 Dankzij digitale techniek klinkt het trio als een complete band. Het repertoire en volume stemmen zij daarbij geheel af op uw wensen. Sound Perfect speelt met plezier omdat het repertoire bij hen past... Jazz, pop, rock, soul en dance classics. Entry voorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon is 5 euro, met uitzonderreverf van de favorite cardhouders, organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 574. Ik herhaal 023 5740 574. En het is ongeveer om 8 uur s'avonds afgelopen. Dit jaar wordt er voor de twaalfde keer een fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de stichting Zandvoorts Vierdaagse. Wij gaan fietsen van dinsdag 24 juni tot en met vrijdag 27 juni en er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort.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 Kom ook eens en fiets mee. Inschrijfadres en tevens kaartverkoop bij Bruna Grote Krocht, Verstegen Haltestraat, Ankie Miesenbeek, Halemerstraat 12, Martine Joustra Witteveld 11. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zandvoortsevierdaagse.nl. De prijs per persoon zoals ik al vertelde is 7,50 en het telefoonnummer waar u zich kunt opgeven is 023 5719532.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 say I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. Workshop boetseren in het museum. 22 juni aanvang 1 uur middags. Workshop boetseren in het Zandvoort Museum door Saskia Vos. U leert boetseren alle la Helene van Dongen... na een korte rondleiding door het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. De prijs per persoon is 20 euro en het is om 4 uur middags afgelopen. are only friends. Why do you kiss me like you do? If we are only friends, why do you haunt me all night through? Do the words I love you never come to your mind? Don't you know I love you, or is love? every time we dance when there is light up above. I wonder if by chance you will discover this is love. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. ZFM, Westkust, weerbericht. Er zijn vandaag uitgestrekte wolkenvelden en een gebied met lichte regen of motregen... trekt in de loop van de dag van noord naar zuid over het land. Later in de avond wordt het op de meeste plaatsen droog... en kan de zon hier en daar even bijkomen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden langs de kust... en lokaal 20 graden in het zuidoosten. De wind is matig tot noordoosten en het watergebied mogelijk krachtig. In de nacht naar vrijdag zijn er wolkenvelden en is het meestal droog. De minimum komt uit op een graad of 12. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Vrijdag overdag zijn er nog steeds wolkenvelden en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag laat de zon zich weer op enkele plaatsen zien. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is meest matig. Zaterdag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 20. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 9. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 21 graden. Er is veel wind uit het noordwesten. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land vrij veel bewolking en een maximumtemperatuur van 21 graden. dag. Steek de koppen bij elkaar, verzin met de buurt een leuk idee en vier op 27 september Burendag. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranjefonds. In 2013 vierde Nederland massaal Burendag. Ruim anderhalf miljoen mensen deden mee. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt leuker en gezelliger te maken.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 No phone, no pool, no pets. got no cigarettes uh, but two hours of pushing broom buys Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Van 4 tot en met 6 juli vindt op circuitpark Zandvoort de Zandvoort Masters plaats. Het internationale evenement verwelkomt een line-up van indrukwekkende raceseries. De hoofdrol is daarbij voor de Zandvoort Masters Formule 3 wedstrijd... waarbij Formule 3 coureurs uit verschillende kampioenschappen tegen elkaar strijden. Het is de 24e maal dat de Formule 3 in confrontatie plaatsvindt. De wedstrijd op circuitpark Zandvoort is wereldberoemd en heeft grote autosportnamen. De hoofdrol tijdens de internationale Zandvoort Masters op 4, 5 en 6 juli... is weggelegd voor de jonge matadoren uit de Formule 3... Ze zullen op speciale Cummo Extra banden strijden om de titel Masters of Formula 3. In een wedstrijd over 25 ronden. Ter voorbereiding op de spectaculaire krachtmeting verschijnen de F3-coureurs al op vrijdag 4 juli op het circuit voor een tweetal vrije trainingen. Hierbij is het van cruciaal belang om een goede afstelling te vinden... want zaterdagochtend staat meteen de eerste kwalificatieserie op het programma... waarin alle coureurs binnen 24 minuten de snelste rondetijd tiende te klokken. Op zaterdagmiddag staat de tweede kwalificatieronde gepland... waarin voor de laatste maal wordt gestreden om de felbegeerde pole position... Naast de spannende Formule 3-confrontatie kent het programma een zeer aantrekkelijke line-up van andere race-series. Met onder andere de spectaculaire Blame Pain GT Sprint Series, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, Barundo Production Open, Belgian Race Car Championship, GT4 European Serie en de Formule 1 wagens van het Bosch GP Serie. Kaarten voor de Zandvoort Masters zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de website van circuit Park Zandvoort. En via de 450 Primera winkels verspreid door Nederland. Racefans kunnen het spektakel op zondag 6 juli al aanschouwen voor slechts 12,50 euro. Niet alleen kunnen zij de toegang tot het volledige duinterrein aan de buitenzijde van het circuit, maar ook kunnen zij plaatsnemen op de overdekte hoofdtribune. Bezoekers die de actie van dichtbij willen meemaken... kunnen een paddokaart aanschaffen voor slechts 30 euro. Naast toegang tot de hoofdtribune omvat het ticket ook toegang tot de Paddock Hill Grandstand. Inclusief zicht op het videoscherm. En tevens kunnen bezoekers op vertoon van hun paddockkaart voor zondag gratis een bezoek brengen aan de kwalificaties en races op zaterdag 5 juli. Kinderen tot 12 jaar ontvangen 50% korting op de bovengenoemde prijzen. Mits onder begeleiding van een volwassene. must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I learn to take the good with the bad. Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say stars up above. Why must I be a teenager in love? In love. Why must I be a teenager in love? CDA stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen. De partij vreest dat de Zandvoortse woningmarkt daardoor verstoord wordt. Buitengewoon raadslid J. Belen van het CDA spreekt van het dumpen van woningen. Hij vreest allerlei schadelijke effecten voor de Zandvoortse inwoners. Of zijn huurders, eigenaren van koopwoningen of degene die woningzoekende zijn.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 Op zondag 22 juni zal Frederik Vorm een pianocitaat verzorgen tijdens dit concert. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Concertabonnementen? 12 concerten voor slechts 50 euro. Meer informatie Protestantskerk, Poststraat 1. En als u één keer een concert bij wonen, kost dat voor u 5 euro.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 Op 20, 21 en 22 juni vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort voor de zesde keer Culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoog tijd en is het volgende misschien handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje. En daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. De lekkerste koffie en thee van Zandvoort vindt u dit jaar in tent nummer 15. Er is hier een speciale koffiebar ingericht. Nieuw is dit jaar de aanbod van chocolade en kaas in tent nummer 16 en 17. Tijdens het evenement kunt u uitsluitend met scharrekoppen betalen. Deze zijn per 10 te koop bij drie kassa's op het terrein. Het ontwerp van de scharrekop is voor het editie van 2014 gedaan door de kunstenares Hilly Jansen. Eén scharrekop staat gelijk aan 1 euro. De gerechten kosten maximaal 6 scharrekoppen. Tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij de kassa de culinaire krant. Deze krant staat boordevol informatie, een must-have... om mee te nemen naar Culinair Zandvoort op 20, 21 en 22 juni. Culinair Zandvoort wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring. Tijdens Culinair Zandvoort zijn er speciaal voor de kleine diverse poppenkastvoorstellingen. Elk jaar blijven de mensen scharrekoppen over te hebben aan het einde van het evenement. Deze hebben echter geen waarde meer na afloop van Culinair Zandvoort. Daarom kunt u uw restant aan scharrekoppen inleveren bij de organisatie. Deze zal de waarde omzetten in een donatie aan een goed doel. In 2014 zal dit bedrag gaan naar de Zonnebloem, afdeling Zandvoort. the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. Sandy, the passing behind. desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this scene too. GBZ stelt vragen over het bouwterrein nieuwe locatie Albert Heijn. De fractie vraagt het college om maatregelen te nemen om de bouwterrein aan de oog te onttrekken. Door het optrekken van bijvoorbeeld een hoge schutting zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden richting de Grote Krocht, het Raadhuisplein, de Louis-Davidstraat en de LDC-Marktplein. zomerfeest kip op de boerderij. 21 juni aanvang 2 uur middags. Het is het zomerfeest van de kinderverblijven Pippeloentje en Puk. Maar omdat wij van mening zijn dat het feest leuk wordt... naarmate er meer kinderen van kunnen genieten... zijn alle kinderen van harte welkom. Het wordt een gratis en een leuke middag... boordevol activiteiten voor jonge kinderen. Langs een spannende route door de tuinen van het Park valt heel veel te ontdekken en te doen. Wat gebeurt er allemaal op een boerderij? Alle kinderen zijn samen met hun papa, mama, opa en oma van harte welkom om dit te beleven. Meer informatie, park, Kwarren van Uffertlaan, organisatie is mevrouw A. de Geest, telefoonnummer 023 5713 665.